Ze liep die afstand in een Nederlands record van 22 seconden en 300ste. Jamil Samuel eindigde in de finale als zesde. Eerder vanavond veroverde Sivan Hassan al goud op de 1500 meter. Hassan is geboren in Ethiopië en kreeg in november een Nederlands paspoort. Later deze week komt ze ook nog uit op de 5 kilometer. Het Oekraïense leger zegt dat het langs de grens met Rusland een groep Russische militaire voertuigen heeft aangevallen. Maar het Russische ministerie van Defensie zegt dat er geen aanval is geweest en dat er überhaupt geen militair konvooi de grens is overgegaan. Volgens de Oekraïense president Poroshenko zijn de Russen wel degelijk de grens gepasseerd en zijn voertuigen en militaire apparatuur uit het konvooi uitgeschakeld. Ook de NAVO had de Russische tank- en panzerwagens waargenomen op Oekraïns grondgebied. De Britse premier Cameron en de Franse president Hollande hebben hun verontrusting uitgesproken over de berichten. De Duitse geheime dienst heeft een telefoongesprek van Hillary Clinton afgeluisterd in de tijd dat ze nog de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken was. Dat melden verschillende Duitse media. De Verenigde Staten zouden de informatie gebruiken in het meningsverschil over de Amerikaanse afluisterpraktijken. Het telefoongesprek van Clinton zou dienen als bewijs dat niet alleen de Amerikanen zich schuldig maken aan afluisteren. De internationale schaakolympiade in de Noorse stad Tromsø is op de laatste dag opgeschikt door de dood van twee deelnemers. In beide gevallen ging het om een natuurlijke dood. Een 67-jarige deelnemer uit de Seychelles zakte achter het schaakbord in elkaar en kon niet meer worden gereanimeerd. Later op de dag werd een Oezbeekse schaker doodgevonden op zijn hotelkamer. Het weer vanavond neemt de buiigheid overal af. Aan zee waait een vrij krachtige noordwester.